Maandag zouden er 450 asielzoekers intrek nemen in het pand, wat nu dus in brand is gestoken. Nou, mensen hier op straat die reageren wel geschokt. Ze zeggen dat dit niet de oplossing is, al zeggen ze ook wel dat 450 asielzoekers voor het dorp veel te veel is. Nou, er is volgens de brandweer vooral veel schade in de slaapzalen op de begane grond. Of er nog mensen in de boerderij kunnen worden opgevangen is nog niet duidelijk. De man die in de TBS-kliniek in Balkbrug een medewerker doodstak... komt uit Nigeria en werd daar al verdacht van moord, schrijft de Telegraaf. De steekpartij was begin deze maand. De dader maakte na afloop een eind aan zijn leven... en zou in de dagen voor de steekpartij al labiel zijn geweest... en wist op de fatale dag een mes in een kantoor te pakken. Dirk Kuyt moet zijn LinkedIn aanpassen. Hij is na vijf maanden ontslagen als trainer van ADO Den Haag. Gaat daar niet echt lekker. ADO staat 17e in de keukenkampioen-divisie. Het was de eerste trainersklus van Kuyt. Wie hem opvolgt is nog niet duidelijk. En een bijzondere bijeenkomst in Parijs vorige week. Tijdens de internationale conferentie over gewichten en maten zijn nieuwe namen bedacht voor grote getallen. Een 1 met 27 nullen heet vanaf nu officieel een ronna. Doe je er nog drie nullen bij, dan heb je een quetta, staat in NRC. En vooral in de tech-industrie komen die mega-getallen nog wel eens voorbij, omdat ze daar met hoeveel, enorme hoeveelheden data werken. Dus waarschijnlijk nog een hele tijd wachten op de eerste quetta Quetta Der. Een 1 met 30 nullen op je bankrekening. De rijkste persoon ter wereld heeft nu maar 9 nullen voor de komma. Het weer, eh, lekker veel zon vanmiddag, 11 graden. Vanavond trekken er wat buien van west naar oost. Morgen een mix van zon en stapelwolken, maar ook weer een buitje. En dan opnieuw een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn nu ook aan het oplossen in onze regio. Nog wel vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopert ten Nieuwe Meer.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 Het reddingswerk wordt volgens de Indonesische president... bemoeilijkt door het slechte regenachtige weer. Ook zijn er vaak naschokken. Het dodental is opgelopen tot zeker 271. Gemeenten vinden de nieuwe spreidingswet voor asielzoekers onduidelijk en lastig uitvoerbaar, zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook provincies en het Veiligheidsberaad hebben kritiek. Met de wet kunnen gemeenten desnoods worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Bij de Sinterklaas-intocht in Staphorst werd de politie gehinderd door blokkades. Tegen de Volkskrant zegt de politie Oost-Nederland dat trekkers de doorgang blokkeerden... en dat er kraaienpoten werden gestrooid. Het weer droog en zonnig en vanavond regent is ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. where we are, you and I have always been. and I see myself within your eyes, and that's all.